mensen opgepakt die bij Anonymous zouden horen. In Nederland werden in verband met de zaak vorige maand al twee jongeren opgepakt. Het afschaffen van de strippenkaart moet worden uitgesteld. Dat vindt de Tweede Kamer die een PvdA-motie met die strekking steunt. De Kamer wil dat het kabinet binnen een maand verslag uitbrengt over de risico's op fraude met de chipkaart. Tot die tijd moet er worden, moet er worden gewacht met de verplichte invoering ervan. Minister Schultz van Hagen zei eerder dat ze het niet nodig vindt om het afschaffen van de strippenkaart stop te zetten. Schultz heeft er met de vervoerders over gepraat en ze vinden afschaffing een beheersbaar risico. Schultz benadrukte dat ook met strippenkaarten veel wordt gefraudeerd... en dat het lang naast elkaar bestaan van twee verschillende systemen relatief duur is. Het weer, het vriest in het binnenland een graad of 5, overdag veel zon en maximaal rond het vriespunt.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 GroenLinks-fractievoorzitter Sap sprak van een zware afweging... maar verwees naar de toezeggingen die het kabinet heeft gedaan. En ze benadrukte dat die moeten worden nagekomen. Premier Rutte zei in het debat dat hij daar persoonlijk garant voor staat. Hij zei ook dat er een moment kan komen dat hij voorstelt de missie te beëindigen... als afspraken worden geschonden. De regering van Egypte heeft aangekondigd hard op te treden bij demonstraties tegen het regime van president Mubarak. Naar verwachting wordt er vandaag massaal gedemonstreerd na het vrijdaggebed. Sinds dinsdag zijn er in grote steden betogingen. Egyptenaren eisen dat president Mubarak na 30 jaar aftreedt. De Egyptische Nobelprijswinnaar El Baradei doet vandaag mee aan een demonstratie in Cairo. Twee leiders van de moslimbroederschap zijn door de politie opgepakt. Volgens aanhangers omdat